uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail waarschuwt voor een tekort aan stroom... waardoor op zo'n 60 stukken in Nederland geen extra treinen kunnen rijden. Ook staat er niet genoeg spanning op de bovenleiding... voor nieuwe of langere treinen. Daarvoor moeten onder andere meer extra transformators worden geplaatst. Als de problemen niet snel worden aangepakt... kan het spoor de verwachte reizigersstijging niet aan, zegt ProRail. ProRail waarschuwde al eerder voor het traject Haarlem-Zandvoort... waar meer treinen moeten gaan rijden om de stroom aan Formule 1-fans aan te kunnen in mei. De energievoorziening is nu berekend op vier treinen per uur. Dat moeten er veel meer worden. Afgelopen nacht zijn in het zuiden en oosten van het land flinke onweersbuien geweest. Volgens Weer Online werden er 6000 bliksemontladingen gemeten. Op meerdere plaatsen leidde het tot schade. In Mariaheide, Brabant, ontstond brand nadat bliksem in een huis was ingeslagen. In Kuik was een keukenbrand. Na een blikseminslag in het Boksmeer belandde een deel van een schoorsteen op straat. De nieuwe mobiele telefoon van Huawei kan niet worden verkocht met Google-diensten zoals YouTube en Google Maps. Er is geen Android-licentie vanwege een ban die is ingesteld door de VS. De Huawei Mate 30, die zou moeten werken met het nieuwe snelle 5G-netwerk, zou dit najaar op de markt moeten komen. Het gebrek aan Google-producten maakt de nieuwe telefoon minder interessant voor Europese klanten. De VS is bang dat de Chinese overheid via Huawei wil spioneren. Huawei heeft dat altijd ontkend. Het aantal overvallen is in de eerste helft van het jaar met bijna 1 vijfde gestegen, meldt het AD. Het aantal overvallen op maaltijdbezorgers is meer dan verdubbeld, van 42 naar 88. Het zijn vooral jongeren die jongeren overvallen. De maaltijdbezorgers hebben vaak cash bij zich. En dan het weer. Op veel plaatsen is het al droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt vandaag 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.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 Crickets singing in a backyard, fingers picking on a guitar. Happy hour at a dive bar sounds good to me. Camp on the radio, waves washing over my toes. Rush hour on an empty road sounds good to me, but I'll tell you something. There ain't nothing like a screen door swinging about a half past five, and we ain't got no plans tonight. The way you wear my hoodie, girl, it fits just right. Laid back on the couch, side by side. sounds good to me. Hundred million on the lotto, burn it all on a big boat. grab a hoodie, girl, it fits just right. Laid back on the couch, side by side. We say I love you and I love you more. Before we fall asleep, sounds good. laid back Ontario, Canada. De Abrams en Sounds Good To Me. Deze single is geproduceerd door Matt Rovey, die ook wel produceert voor onder andere Zac Brown Band en Alan Jackson. Dus deze single van de Abrams staat garant voor goede kwaliteitsmuziek. Klinkt trouwens ook hartstikke lekker. Eh, duetten, ja, die zijn er natuurlijk in overvloed. En soms heb je natuurlijk wel eens van die duetten. Je denkt van, god, dat is een hele aparte combinatie. Dat is met uh, volgende artiesten ook het geval. In 2005 maakte Gretchen Wilson het het album All Jacked Up. En voor dat album vroeg ze nam Merle Haggard of hij een duet met haar wilde opnemen. En dat wilde hij. En dat werd het nummer Politically Uncorrect. I'm for the man on the totem pole. And I'm for the underdog, God bless his soul. Bible, nothing wrong with the flag. Nothing wrong with the working man no heck. We're just some of many, can't get no respect. None. Politically incorrect. Politically toch bijna wel een hele show vullen met van die leuke duetten. Volgende week ga ik zeker weer hele aparte duetten voor jullie opzoeken. En zelfs suggesties, radio.nl is inmiddels ons overbekende e-mailadres. We gaan naar 1993 met Clint Black met A Good Run of Bad Luck. En daarna is het tijd voor de Nashville Spiegelplaat. A high roller, even when the chips are down. to win her over, I'd see the tables turn around. She's ten the hard way, I can feel it in my bones. She'll be making my day, not another night alone. It was time for a windfall, not a single minute too soon. I've been too long overdue, now I'm gonna shoot the moon, I it all good bad luck seven come eleven and she could be mine lucky a lady and I'm gonna find love coming on the bottom line I've been to the table and I've lost it all before coming back for more Squeezing out a thin dime Until there's no one hanging on my arm I've gambled on the third time A fool will tell you it's a charm If I'm betting on a loser I'm gonna have a devil to pay But it's the only game I know to play It doesn't matter anyway I bet it all on a good run of bad luck Seven come eleven and she could be mine luck be a lady and I'm gonna find love coming on the bottom line. Bet it all on good, none of bad luck. Seven come eleven and she could be mine. Lucky a lady and I'm gonna find love coming on the bottom line. gaan deze keer voor de Nashville Spiegelplaat naar 1947 en naar 2019. In 1947 werd het op de plaat gezet door de Cowboy Copa's. En in 2019 maakte Casey Kearney het album Somebody's Favorite Song. Van dit nummer is inmiddels al bekend dat er heel wat covers zijn. Emmylou Harris, Patty Page, Elvis Presley en vele anderen hebben een versie van dit nummer op de plaat gezet. Je gaat dus luisteren naar de versie van de Cowboy Copa's en Casey Kearney, twee keer de Tennessee Waltz. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I was waltzing with my darling to the my loved one. While they were waltzing, my friend stole my sweetheart from me.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 Ilse de Lange en Whalen. Oftewel de Common Linnets en Calm After the Storm. Het is heel erg leuk als je natuurlijk heel goed door één deur kunt met elkaar. Als je muziek met elkaar maakt. Maar als je dan ook nog eens familie van elkaar bent. Is het natuurlijk nog veel gezelliger. Dat doen de Bruce, Luke, JJ, Ty, Brock en Dusty Hunter uit Canada. Dit zijn de Hunter Brothers met... could be looking up there, but they just don't compare to the way that you look tonight. Those northern lights got nothing on. Rolling west on the number one, chasing down a sinking sun. Eagle soaring on the radio. I love it when you sing along just a little off key, but you sound so sweet. Getting lost in the dark, you and I and all the stars, losing track of time. All of a sudden, like the heavens opened up and God said, let there be light. The colors dance on the sky, no matter how hard they try. in onze digitale briefbus. Deze keer een mail uit Amerika, uit Ohio, van Mike Castro. Dit is The Struggle is Real. on my shirt. Time report to the man Just a blue collar down to my last dollar trying to make what I can. Swimming in debt, but I ain't drowned yet. taxes you see, it's a far cry from being free. They don't take the cut, I don't complain too much, they'll put me under lock and key. If I could spare a dime, I would buy some time, loosen these chains holding me stays on my mind. They keep me confined, but I gotta find a way to bust free. I can't wait for the sun to go down to get you under the moon. I wanna whisper something in your ear while we cuddle and spoon. I wanna tell you all the things I plan it can't be too soon. I can't wait for the sun to go down to get you under the moon. Lay your head upon my shoulder. come true in June. I can't wait for the sun to go down to get you under the moon. all alone. I want you all to myself. Darling, when I'm holding you close, you put the world on a shelf. I don't want nobody but you when it's time to spoon. I can't wait for the sun to go down to get you under the moon. shoulder while I hold you in my arms. Promise me all my dreams will come true in June. I can't wait for the sun to go down to get you under the moon. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Ah, ja, die plugger. Hey. Yeah? Tell them that story you were telling me. Couple boys clock out about 5.35 trying to put a little hammer in their head. Standing in the liquor store staring at a fifth, but they picked up a handle instead. Hell right. on, got that Bluetooth on, t-shirt saying go Sooners. Then the girl from the small town took off the old town, put on the little till somebody pulled a hillbilly slip. Now there's fog on the window. She never would have kissed him if he didn't play a lick like this. van de heel Billy Bone. Blake Shelton en Trace Atkins met Hell Right. Het was Blake blijkbaar zo goed bevallen om met Trace Atkins samen duet op te nemen... dat ze het deze keer maar opnieuw hebben gedaan. Bluegrass, daar is het nu tijd voor geworden. North Carolina komt deze dame. Gina Britt is haar naam en dit is Big Country. En daarna is het tijd voor Southern Rock uit Nederland van Copperhead County. past is now long gone. The town looks like a city. Traffic jams and skyscrapers block the sun. Şurada rock uit Nederland van de band Copperhand County. En dat waren de Wild Plains. Spotlight album heb je nog twee nummers van te goed. Johan Verhoef uit Rotterdam die vroeg eh, om vier nummers van het album The Best Of van de Tumbleweeds. Maar heb je nu zelf een suggestie, kan je die altijd sturen naar info.nashvilleradio.nl Vermeld even in je e-mail om welke artiest en welk album het gaat en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. En misschien heb je er wel een leuk verhaaltje bij, mag je dat natuurlijk altijd vertellen. Ik zei het al, The Best Of van de Tumbleweeds. En de Tumbleweeds die, die werden opgericht in 1967 door de Kaatsheuvelse broers Ad en Tom Masseurs. Aangevuld met Dick van Krimpen, James Bordes en Laura Bordes. Later voegden de broer Barry en de zus Ine zich bij de band. En in 1973 was de band de eerste Europese countryband die achter het ijzeren gordijn speelde. Toen ze een twee weken durende tournee door Roemenië deden. Tom Masseurs nam ook de productie op zich. En het eh, blijft altijd hele lekkere muziek. Johan heeft er heel veel goede herinneringen herinneringen aan. En hij gaat eh, weer genieten, neem ik aan. En ik hoop jullie ook. Twee nummers van dat album. En hier zijn de Tumbleweeds met achter elkaar Reno en uiteraard Somewhere Between. Dit is het Nashville Spotlight Album. Info at nashvilleradio.nl was Heather Miles met Love Lying Down. En ja, als je het naar je zin hebt, gaat de tijd snel. En dat is bij Nashville Country Radio ook zo. Want de twee uur zitten weer op, maar niet getreurd. Volgende week zijn we uiteraard weer bij je op dezelfde tijd. Wil je wat meer info over de show weten? Info is ons e-mailadres. En nashvilleradio.nl is de website waar je alle informatie kunt vinden. Fuzzy and the Rust Belt, daar sluiten we deze keer mee af. Op 30 augustus komt er een nieuwe video bij een van, hun, een van mijn favoriete nummers van hen. Ik zeg ervan was, bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dit is Fussy and the Rust Belt en That Sweet Song.